Marion Koekoek met het NOS Journaal. De militair die zag in Voorschoten zwaar gewond raakte door een zelfgemaakte bom, moet één van zijn handen missen. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar, meldt Defensie. Hij moet nog een tijdje in het ziekenhuis blijven. Zondag werd in Voorschoten een bom ontdekt die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom door de explosieve opruimingsdienst was weggehaald, ging hij alsnog af. Een andere EOD raakte bij de explosie ook gewond. Hij is weer thuis. De politie heeft een speciaal rechercheteam opgericht om de maker van de bom te vinden. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheekkasten niet meer betalen. Dat constateert het bureau kredietregistratie. Twee jaar geleden hadden 32.000 huiseigenaren een betalingsachterstand van meer dan twee maanden. Nu zijn dat er 40.000. De betalingsachterstanden ontstonden vooral na echtscheiding. Een tweede belangrijke oorzaak was ontslag. Ook het aantal verzoeken tot schuldsanering neemt toe. In 2010 kwamen er 11.000 verzoeken bij. De twee jaar daarvoor was er juist sprake van een daling van het aantal aanvragen. De politie is op zoek naar de chauffeur van een geldtransport van Brinks dat vanochtend is beroofd in Ridderkerk. De geldwagen stond bij een bank in het centrum. Toen twee medewerkers van Brinks de bank uitkwamen zagen ze dat de deur van de wagen open stond en dat de chauffeur was verdwenen. Ook bleek dat er veel geld weg was. Volgens de politie waren er bij de wagen en de bank in Ridderkerk geen sporen te zien van een klassieke overval. Mogelijk zit de chauffeur in een complot, maar het kan ook zijn dat eventuele daders hem gegijzeld houden. In het oosten van Turkije is een baby levend onder het puin van een ingestort huis vandaan gehaald. Het kind van een paar weken oud heeft daar na de aardbeving van zondag bijna 48 uur gelegen. De baby verkeert volgens reddingswerkers in goede gezondheid en kon worden teruggegeven aan de vader. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 366. Het weer vanuit het zuidwesten wordt in het hele land regenachtig. Alleen in het noordoosten blijft het hier en daar droog. Het wordt 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met aan de kust kans op een bui. Dan wordt het ongeveer 14 graden.